Gert het NOS-journaal. Duitsland gaat de vluchtelingenstroom terugdringen, maar wie echt hulp nodig heeft wordt geholpen. Dat heeft de Duitse bondskanselier Merkel gezegd op het partijcongres van de CDU. Ze komt ermee tegemoet aan critici in haar partij. Die vinden dat de regering te veel vluchtelingen toelaat. Merkel zei verder dat ze de crisis ervaart als een beproeving... en dat het niet altijd makkelijk is om in Europa iets voor elkaar te krijgen. De politie heeft een man opgepakt naar de vondst van twee lichamen in een huis in Lelystad. Wat de relaties tussen de verdachte en de slachtoffers is niet bekendgemaakt. De doden zouden een moeder en dochter zijn, die werden sinds gisteren vermist. Een bus met agenten van de Argentijnse grenspolitie is in een ravijn gestort. Zeker 25 mensen kwamen om het leven. Tientallen mensen zitten nog vast in het wrak. Sommige bronnen melden dat er 40 doden zijn. Het ongeluk gebeurde in het noordwesten van Argentinië. De oorzaak van het busongeluk is nog niet bekend. Het Rijksmuseum was dit jaar erg in trek bij schoolkinderen. Er kwamen 128.000 leerlingen op bezoek, een kwart meer dan vorig jaar. Om kinderen naar het museum te krijgen worden gratis bussen ingezet om ze van school naar Amsterdam te brengen. Dit jaar waren meer bussen beschikbaar en werden meer scholen door het Rijksmuseum benaderd. In totaal kreeg het museum dit jaar meer dan 2 miljoen bezoekers. Philippe Cocu blijft langer trainer van PSV. Hij zou eigenlijk blijven tot de zomer van 2017, maar het wordt 2019. Vorig jaar leidde Cocu PSV naar de eerste titel in zeven jaar. De club uit Eindhoven doet het ook goed in de Champions League... en wist zich te plaatsen voor de achtste finales. Vanmiddag was de loting. In februari en maart speelt PSV tegen Atletico Madrid. Het weer in het noorden bewolkt, in het zuiden meer zon.